Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de GGD heerst onrust over de bezuinigingsplannen van zorgminister Agema. Die wil tot 300 miljoen euro bezuinigen en daarmee koerste volgens de GGD af... op een afbraak van de infectieziektebestrijding. Dat is een cruciale taak van de GGD... waarvoor de capaciteit juist was uitgebouwd na de coronapandemie. De GGD noemt de bezuiniging onverantwoord en zegt dat de overheid hiermee bewuste risico's neemt met de gezondheid van burgers. Een lange afstandsraket die vanuit Jemen op het midden van Israël was afgevuurd... is in onbewoond gebied terechtgekomen en heeft geen slachtoffers gemaakt, zegt het Israëlische leger. Door de aanval gingen luchtalarmen af, waaronder die op de internationale luchthaven Ben Gurion nabij Tel Aviv... De door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben sinds het begin van de oorlog in Gaza... meerdere malen drones en raketten afgevuurd op Israël. Die worden bijna altijd onderschept boven de Rode Zee. In Haiti zijn zeker 25 doden gevallen bij een explosie van een tankwagen. Tientallen anderen hebben ernstige brandwonden opgelopen. Volgens ooggetuigen werd de tankwagen geraakt door een ander voertuig waarna er benzine lekte. Mensen verzamelden zich bij de truck om de brandstof op te vangen. Daarna explodeerde de vrachtwagen. De president van Haiti heeft toegezegd dat slachtoffers en hun families hulp krijgen van de overheid. Noodweer in Midden-Europa veroorzaakt in meerdere landen grote overlast. In Oostenrijk zijn inmiddels 42 gebieden aangeduid als rampgebied. De verwachting is dat de Donau in het land zal overstromen. Iets wat maar eens in de 30 jaar gebeurt. In het zuidwesten van Polen is door de zware regenval een dam doorgebroken. En in het noordoosten van Tsjechië zijn vanwege overstromingen duizenden mensen geëvacueerd. Het weer, af en toe zon, ook wolkenvelden, blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. He nearly did me wrong. I was the one, the weakest and now I'm oh, so sad. I don't think he's coming back.